Dit is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Medewerkers van Vierdacht van het systematisch omkopen van ziekenhuisdirecteuren. Volgens de Poolse justitie had Philips een speciaal steekpenningenfonds opgezet. Daaruit werd smeergeld betaald aan Poolse directeuren die een ruilapparatuur van Philips aanschaften. De komende maand staan drie Philips-directeuren terecht op beschuldiging van omkoping. Philips doet zelf ook onderzoek naar de affaire en wil er nog niet op reageren. IMF-topman Strauss-Kaan moet de komende dagen in New York doorbrengen in de beruchte gevangenis Rikers Island. Er zitten 11.000 gevangenen dicht op elkaar. Hij krijgt wel een eenpersoonscel. strauss kahn moet er in elk geval blijven tot vrijdag, dan is zijn volgende rechtszitting. De 62-jarige wordt verdacht van aanranding van een kamermeisje in zijn hotel. De nieuwe topman van de Europese Centrale Bank wordt zo goed als zeker de Italiaan Mario Draghi. De ministers van Financiën van de EU hebben in Brussel ingestemd met zijn benoeming. De huidige president Trichet treedt eind oktober af. De 63-jarige Draghi is nu nog de voorzitter van de Italiaanse Centrale Bank. Ouders in Nederland nemen steeds meer tijd voor hun kinderen, dat zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Gemiddeld besteden moeders 14 uur per week aan de zorg en opvoeding van hun kind en vaders 6 uur. Dat is bijna twee keer zoveel als in 1980. Verder blijkt dat een derde van de ouders de combinatie van werk en opvoeding zwaar vindt. De gemeenteraadsverkiezingen in Italië lijken uit te draaien op een nederlaag voor premier Berlusconi. Volgens exit polls heeft zijn partij vooral in zijn thuisstad Milaan verloren. De meeste stemmen gingen daar naar de linkse tegenkandidaat. De premier wordt achtervolgd door schandalen. Hij wordt onder meer beschuldigd van fraude, betaalde seks met een minderjarige prostituee en machtsmisbruik. Het weer, het is bewolkt. In het noorden ligt regen. Vanmiddag op de meeste plekken droog. Het wordt 14 tot 17 graden. Morgen wordt het zo'n 20 graden.